Dat heeft de eigenaar van de bank, Dirk Scheringa, tegen de NOS gezegd. Ook zei hij dat de DSB de problemen van deze klanten zal oplossen. Hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken wil hij niet kwijt. Veel klanten van DSB namen afgelopen dagen hun spaargeld op na een oproep van de stichting Hypotheekleed. Die vertegenwoordigt DSB-klanten die veel te veel geld zouden hebben betaald voor financiële producten van DSB. De meeste verpleegkundigen zijn niet van plan zich te laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Een meerderheid van ruim 54 procent zegt geen vaccinatie te willen. Onder artsen is de bereidheid groter. Bijna driekwart wil zich laten inenten. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS onder leden van de brancheorganisaties KNMG en VNVN. De belangrijkste redenen om zich niet te laten inenten zijn gevoelsmatige weerstand ertegen en het idee dat het wel meevalt met de Mexicaanse griep. De vaccinaties moeten over ongeveer een maand beginnen. In 13 Italiaanse steden hebben tienduizenden mensen meegedaan aan demonstraties voor de persvrijheid. Ze waren georganiseerd door vakbonden van journalisten die zich zorgen maken over de invloed van premier Berlusconi op de media. Volgens hen wordt het steeds moeilijker om Berlusconi te bekritiseren, omdat hij als premier de staatsomroep controleert en ook eigenaar is van de belangrijkste commerciële stations. Kranten die hem in een kwaad daglicht stellen krijgen te maken met schadeclaims die in de miljoenen euro's kunnen lopen. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben de finale van het EK in Polen bereikt. De halve finale tegen Polen werd met 3-1 gewonnen. In de finale wordt Italië of Duitsland de tegenstander. Die spelen vanavond tegen elkaar. De finale is morgenavond. Het weer stormachtig langs de kust, verder bewolkt en wat regen.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 Dat betekent dat ook drie platen de lijst hebben moeten verlaten. Lady Gaga met Love Game na 19 weken. Beyoncé met Sweet Dreams na 14. Coldplay Lovers in Japan houdt het na 12 weken voor gezien. Snelste stijger hoorden we net even voor het nieuws. We Are Golden, Mika, 12 plaatsen in totaal. Cascada Evacuated Dancefloor zakte er 9, was daarmee de snelste daler. Langs genoteerd, dat was David Jetta samen met Kelly Rowland, When Love Takes Over. 18 weken lang staan zij alweer in de lijst van Europa. En 2 oktober is een beetje de dag van de tv. In 1951 was het de eerste Nederlandse televisieuitzending, of televisiezender Nederland 1, die werd gelanceerd. In 67 was de eerste reclamespot op de Nederlandse televisie. In 89 was de eerste aflevering van eh, Telekids met Irene Moors eh, en Carlo Boshart. En in 1999 was dat trouwens meteen de laatste aflevering. Toen ook op 2 oktober, 10 jaar later dus. En in 1989 was het ook nog RTL Veronica wat eh, werd gestart. Dat alles dus op 2 oktober. Breakdown Breakdown op vrijdag.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 Samen met Rihanna Run This Town. Ik zat laatst even tv te kijken en toen kwam er daar zo'n interview met uh, eh, Jay-Z over dit nummer. En toen kwam de vraag van waarom heet je nieuwe single nou Run This Town? En toen kwam het verlossende antwoord van eh, Jay-Z. Nou ja, omdat wij natuurlijk eigenlijk, wij en dan bedoelt hij Jay-Z en Rihanna, de town van de rap eigenlijk wel uh, runnen als het ware. Oftewel, wij zijn gewoon de, de beste, wou die eigenlijk zeggen. jay en Rihanna, Run This Town, nummer 14 deze week in de Euro Breakdown. De nummer 13 is er voor Wylon. Zijn Wicked Way staat nu 4 weken in de lijst. Vorige week nog op 17, deze week dus naar 13. just let it be. Lylon met zijn Wicked Way. Vier weken lang staat hij dus nu in de, de lijst van Europa. Van 17 ging die eh, een stukje omhoog. Nou ja, een stukje. Toch wel in één keer weer drie vier plaatsen naar, eh, naar 13. We gaan verder met de dame die negen jaar geleden doorbrak in de muziekwereld. Nu is ze 30 jaar en is ze er samen met Russell Small en James Witcher. Oftewel Freemason samen met Sophie Ellis Baxter. Hier is Heartbreak, Make Me a Dancer. hoger dan vorige week de Freemasons samen met Sophie Ellis Baxter. Heartbreak, Make Me a Dancer. Zes weken lang staan ze nu in de lijst. We gaan even kijken naar in eh, Australië hoe daar de top 10 eruit ziet van deze week. Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Vorige week nog op 9, deze week zak ze naar nummer 10. Good Girls Go Bad, Cobra Starship. Staat nu 5, eh, nee 9 weken in de lijst. Zakkend van 7 naar 9. Meet Me Halfway, The Black Eyed Peas op 8. I Know You Want Me van Pitbull vinden we op nummer 6. Uh, 7 in dit geval trouwens. The Black Eyed I Got A Feeling, die vinden we op 6, komend vanaf nummer 5. En Gleecast, Don't Stop Believing, vinden we op nummer 5 in Australië. Cascada, Evacuated Dance Floor is nummer 4. Kate Miller Haika, The Last Day on Earth, vinden we op nummer 3. Net als vorige week op nummer 2, Like It, Like That van uh, Guy Sebastian. En net als vorige week ook op nummer 1. Sexy Bitch, David Guetta featuring Ekan. Ekan komt er zo meteen nog wel een keer aan hoor. Maar wanneer precies? Ik zit even snel te zoeken. Nou, hij komt er eh, heel snel aan. Eerst krijg je van mij nog een andere, namelijk Beyoncé. 12 vorige week en deze week één plekje omhoog naar eh, nummer 11. Oh baby, how you doing? know I'm gonna come right to the chase, special purpose. And what's more special than you. You feel me? It's on, baby, let's get lost. You don't need to call into work cause you the boss. For real, want you to show me how you feel. I consider myself lucky, that's a big deal. Why? You got the key to my heart, but you ain't gon' need it. I'd rather you open up my body and show me secrets you didn't know was inside. No need for me to lie. It's too big, it's too wide, it's too strong. It won't fit. It's too much, it's too tough.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 Dan zijn met Ego 7 weken in de lijst. Van 12 gaat zij omhoog naar nummer 11. Dat betekent dat wij even achterom gaan kijken naar wat we dan allemaal gehad hebben inderdaad. Carol Elmerod, Back It Up. 5 weken lang nu in de lijst van 23 omhoog naar nummer 20. Vorige week op 20, Cobra Starship, Good Girls Go Bad. En in de vierde week gaan zij één plekje omhoog naar nummer 19. Jordan Sparks, Battlefield, zakte 3 van 15 naar 18 in haar tiende week en Mika We Are Golden. 12 plaatsen gaat hij omhoog in zijn derde week en daarmee de snelste stijger. Kaisha met TikTok is de eerste zittenblijver op uh, nummer 16, 6 weken in de lijst. Pixie Lot, Mamadou, 10 weken in de lijst, zak 6 plaatsen naar uh, nummer 15. JC, We Run This Down, 6 weken in de lijst, 14 uh, vorige week en 14 deze week. Wylon Wicked Way, 4 weken in de lijst, 17 vorige week, deze week omhoog naar 13. Freemason, Sophie Ellis Baxter, Heartbreak, Make Me a Dancer gaan een plek omhoog in de zesde week. Van 13 eh, naar 12. Van 12 naar 11 Beyoncé met Egel. Zeven weken lang eh, staat zij nu in de lijst. En alsof iedereen een plekje wint. Van 13 naar 12, van 12 naar 11, van 11 naar 10. Zevende week Eva Simons, dit is Silly Boy. samen met David Guetta, Sexy Bitch. Acht weken in de lijst. Vorige week op 8 en ook deze week op nummer 8. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag heeft de bewolking wederom de overhand. Maar vanmiddag blijft het wel droog. Wel blijft het ook bewolkt. Het wind, eh, de wind waait uit het noordwesten en is over land meest matig. Aan zee zelfs vrij krachtig. Temperatuur loopt op naar een maximale 14 graden. Komende nacht krijgen we dan te maken met een eh, warmtefront dat behoort bij een depressie. Daardoor is het eh, bewolkt en valt er wat regen. De zuidwestenwind neemt flink toe in eh, kracht. En over land waait het matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig tot hard. De temperatuur daalt vannacht naar 11 graden. Morgen zitten we weer in datzelfde warme sectortje van het hoge drukgebied. Of van de depressie. En Soren heet die trouwens. Daardoor heeft de bewolking de overhand en is er kans op wat gespetter. De zuidwestenwind waait stormachtig en de temperatuur loopt op naar maximaal 17 graden. Zaterdagavond passeert het koufront van Soren en daardoor is het nog steeds bewolkt en komt het tot enkele buien. De stevige zuidwester draait naar het westen en is vrij krachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. Zondag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan is er ook wat ruimte voor de zon. Er kan een klein buitje vallen, maar de meeste tijd zal het wel droog blijven. De temperatuur loopt op naar maximaal 15 graden en de stevige westenwind neemt langzaam in kracht af. In de nacht naar maandag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Maandag blijft ook droog met een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zonneschijn. Na maandag gaat dit eh, wisselvallige weer gewoon rustig verder. Af en toe schijnt de zon, maar het draait voornamelijk om buien de komende week. Ik heb vier meldingen voor je van de ANWB, dat alles een beetje in onze regio. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergaasmeer en Muiden, daar 5 kilometer. De vertraging kan er wel oplopen tot 23 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Overdorp en knooppunt Velsen 7. A10 Ring Amsterdam Watergasmeer richting de Nieuwmeer tussen de Rai en knooppunt de Nieuwmeer 3. A10 de Ring Amsterdam de Nieuwmeer richting Koenplein. Tussen de afrit Haarlem en knooppunt Koenplein daar staat 3 kilometer vertraging heb ik nog één flitser voor je. Die werd toevallig net doorgebeld. De N201 Haarlem richting Zandvoort. Ter hoogte van het station Heemstede Aardehout. Let daar even op je snelheid. Want ze staan eh, precies achter dat paaltje met een lekker lasergun. Het ritme van Zandvoort. C -F -M. Short van Dam. Nummer 7 is deze week in handen van Lady Gaga. Haar single Paparazzi staat 12 weken in de lijst. wordt hoorde de zingel van Shakira She-Wolf. Negen weken lang staat ze nu in de lijst. Vorige week nog op 4, deze week zak ze naar 5. Daarvoor Ina met Hot. 5 weken in de lijst van 10 omhoog naar eh, nummer 6. En daarvoor ook Lady Gaga Paparazzi. Zak het van 6 naar nummer 7. nummer 4 is de nummer 7 van vorige week. 6 weken lang in de lijst van Europa. Het is Bob Sinclair samen met Shabba Love You No More.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 Tot 7 omhoog naar nummer 4. In de Nederlandse top 40 vijf nieuwe binnenkomers. Let the Bus Kick the Miami Girl. Chucky en uh, Elma Fiao, nieuw binnen op 39. Engel van mijn hart, Gerard Joling, nieuw op 37. 35 EA, Nothing Else I Can Say, Lady Gaga. Dus Chen met Stars nieuw win op 32 en Bluff. De Storm geeft niet op, nieuw win op 30. Madonna Celebration zak van 9 naar 10 bodies. Robbie Williams in zijn tweede week van 31 naar nummer 9. Dance With Me, Mando Diao blijft staan op 8. Not Fair, Lily Allen zak van 6 naar 7. I Got A Feeling, de Black Eyed Peas zakken van 3 naar 6. Ina met Hat blijft staan op 5. David Guetta samen met Eken, Sexy Bitch blijft staan op 4. Cascada Evacuated Dancefloor gaat van 7 omhoog naar nummer 3. En de top 2 blijft weer staan zoals het eh, de afgelopen 7 weken geloof ik al staat. Mira zoeft wel een tuintje in Mart, Damura en Jan Smit. En 3 Days in a Row van Anouk is nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. is de single van Pitbull Hotel Room Service. 9 weken in de lijst van 5 naar 3. doet het toch erg goed, ook in Europa nog steeds hoor. 9 weken lang dus met zijn Hotel Room Service in de lijst. En pak gewoon in één keer weer twee plaatsen winst. Van 5 gaat hij omhoog naar nummer 3. Vorige week eh, stapte hij van 6 naar 5, een klein stapje. En nu stapt hij gewoon de top 3 in. Dat betekent dat hij er eentje een stapje omhoog duwt. Dat was namelijk nou nummer 3 van vorige week. 8 weken lang in de lijst. Nu naar nummer 2. Dit is Low Rocks met Bulletproof. Hier op CFM. Tijdens de Euro Breakdown natuurlijk bijna de beste van Europa. Maar wie de beste is, horen we straks.